Ook de VVD, GroenLinks en de plaatselijke partijen gingen samen in zetels vooruit. De PvdA leverde honderden zetels in en in mindere mate verloren ook CDA en SP. De PVV, die alleen meedeed in Den Haag en Almere, wordt in Den Haag de tweede partij en in Almere de grootste. In Den Haag blijft de PvdA ondanks fors verlies de grootste. En dat laatste geldt ook voor Amsterdam. In Rotterdam zijn nog niet alle stemmen geteld, maar de PvdA en Leefbaar Rotterdam zijn in een nek aan -nek race verwikkeld. De uitslag daar wordt pas vrijdag bekend. Trots op Nederland, dat niet overal meedeed, komt voor het eerst in een fix aantal gemeenteraden. CDA-leider en premier Balkenende zei dat hij liever een beter resultaat had gezien... maar hij benadrukte dat het CDA de grootste partij blijft. Hij erkende dat bij de uitslag ook de kabinetscrisis een rol heeft gespeeld. PvdA-voorman Bos zei dat het te verwachten was dat de PvdA zou verliezen... omdat de partij bij de vorige raadsverkiezingen een zeer goed resultaat heeft gehaald. Maar volgens hem is de PvdA weer terug in de race. SP-leider Kant zei dat haar partij het helemaal niet zo slecht heeft gedaan ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. PVV-leider Wilders noemde de uitslag in Almere en Den Haag de springplank voor de rest van het land. We gaan op 9 juni de grootste partij van Nederland worden, zei hij. In een slotdebat bij de NOS herhaalde Balkenende dat hij de PVV niet uitsluit als mogelijke coalitiepartner. Maar hij heeft wel fundamentele problemen met die partij. Bos vindt de opstelling van het CDA tegenover de PVV ontluisterend. Het weer. Vannacht blijft het droog en vooral in het noorden en oosten komen enkele mistbanken voor.